van 10 uur. Dit is Lieselot. Dat verduistering is in Nederland niet of nauwelijks te zien vanwege de bewolking. Tot 12 minuten voor 12 staan de aarde, de maan en de zon op één lijn... waardoor de zon bedekt wordt door de maan. Een totale eclips komt er niet. De zon zal voor 84 bedekt zijn. Een volledige zonsverduistering is er alleen op de Faroe-eilanden... en op de Noorse archipel Svalbard. Een op de drie Nederlandse kinderen kampt met een gebrek aan vitamine D. Dat kan leiden tot minder sterke botten en tanden en een zwakker afweersysteem. Ook is de kans op allergieën en astma groter. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat kinderen van niet-westerse afkomst nog slechter scoren. Meer dan de helft heeft een te lage vitamine D-waarde. Dat komt deels doordat een getinte huid minder snel vitamine A maakt, maar volgens de onderzoekers speelt ook mee dat deze kinderen vaak minder buiten spelen. Vitamine D zit in voedingsmiddelen als margarine en vette vis, maar onder invloed van voldoende zonlicht wordt de vitamine ook door het lichaam zelf aangemaakt. In een Frans dorpje ten zuiden van Bordeaux zijn in een huis vijf babylijkjes gevonden. Na een tip van de bewoner van het huis vond de politie één dode pasgeboren baby in een koeltas. Daarna werden in een vriezer nog vier lijkjes gevonden. De bewoner, een man van 40, is mogelijk de vader. Hij is aangehouden. Zijn partner, een vrouw van 35, ligt in het ziekenhuis voor medisch onderzoek. Uit DNA-onderzoek moet blijken of zij de ouders zijn. Bergbeklimmers met een vergunning mogen weer de Mount Everest op. De Nepalese overheid had vorig jaar april alle expedities stilgelegd na een dodelijke lawine waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Nepal heeft nu verschillende maatregelen genomen om de beklimming van de hoogste berg ter wereld veiliger te maken. Het weer, er hangt dus nog veel nevel, mist of lage bewolking. Er zijn ook plekken waar de lucht al is opengebroken. En de zonsverduistering zal daarmee in delen van het land mogelijk zichtbaar zijn. Het wordt 8 tot 13 graden, vanmiddag bijna overal geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.